Levi van Eck met het NOS-journaal. De aanslag op de Britse parlementariër David EMS wordt door de autoriteiten gezien als terreurdaad. De politie zegt dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen... dat verband houdt met islamistisch extremisme. Een eenheid die gespecialiseerd is in terrorismebestrijding... heeft het onderzoek naar de moord overgenomen. EMS werd gisteren doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict... Kort daarna werd een man van 25 aangehouden als verdachte. Volgens verschillende media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanslag op een moskee in de Afghaanse stad Kandahar. Daarbij vielen gisteren zeker 32 doden en tientallen mensen raakten gewond. Twee terroristen schoten de bewakers van de moskee dood... en bliezen zich vervolgens binnen op. Er waren toen zo'n 300 gelovigen aanwezig. Het was de tweede grote aanslag van IS op een Sjiïtische moskee in Afghanistan in een week tijd. Bij de politie in Chicago dreigt dit weekend een personeelstekort. Ongeveer de helft van het korps kan met onbetaald verlof worden gestuurd... omdat de agenten niet willen zeggen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. Van de burgemeester van Chicago moeten alle agenten zich laten inenten... en ook moet hun vaccinatiestatus worden geregistreerd. De grootste politievakbond van Chicago is daar fel op tegen... en noemt het een product van een dictatuur. Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik... met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. De Amerikaanse medicijntoezichthouder besluit binnenkort... of het advies van de experts wordt overgenomen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het flink af. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. De komende dag zijn er zonnige perioden. Het wordt een graad of 14.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 Amsterdam We boeken de suite aan de overkant hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. you hold me one. We used to have so much fun. Ain't no sunshine when my baby's gone. Nothing but much I miss I wish that there was something I words could somehow guide the world today into better it's been a long time coming, yeah.